uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het Soedanese leger en de RSF-militie zijn het eens geworden over een staakt het vuren van een week. Dat melden de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië die bemiddelden tussen de twee partijen. De wapenstilstand moet humanitaire hulp mogelijk maken en gaat maandagavond in. Tot nu toe waren er meerdere korte gevechtsonderbrekingen in Soedan aangekondigd... maar die werden herhaaldelijk geschonden. In Bloemendaal aan zee staat de bekende strandtent Bloomingdale Beach Club in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand... moet het strandpaviljoen als verloren worden beschouwd. De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden... en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende strandtenten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er was niemand aanwezig toen het vuur uitbrak. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat Russische troepen de Oekraïnse stad Bakhmut volledig in handen hebben. Gisteren zei de baas van het Russische Wagner-huurlingenleger al dat ze de controle hebben over Bakhmut. Maar Oekraïne zei dat er nog hard wordt gevochten. Bakhmut is al maandenlang een toneel van zware gevechten. Of de stad nu daadwerkelijk in Russische handen is, is lastig te verifiëren. Een vrouw die zei dat ze werd gestalkt, wordt nu zelf door het OM vervolgd. Ze zei dat ze intimiderende en bedreigende berichten van een man kreeg... maar die bleken door haarzelf geschreven te zijn. De man werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Hij is inmiddels vrij en zegt tegen RTO Boulevard dat het een enorme opluchting is... dat de vrouw is betrapt en noemt de vervolging van de vrouw een eerste stap naar gerechtigheid. Het weer, de, start, de dag start zonnig.